kerkring begraven in zijn geboorteplaats Louisville. Tijdens de bijeenkomst werd niet bij de herdenking aanwezig kon zijn. Mohammed Ali was Amerika, zei hij daarin. Hij belichaamde de mogelijkheid om onszelf opnieuw uit te vinden. De Peruaanse presidentskandidaat Fujimori erkent dat ze de verkiezingen heeft verloren van haar rivaal Kuczynski. Gisteren was al duidelijk dat Fujimori statistisch gezien niet meer kon winnen. Maar definitieve felicitaties aan haar opponent liet er nog een dag op zich wachten. Kuczynski bleek uiteindelijk ruim 41.000 stemmen meer te hebben gekregen. Op een totaal van 18, 18 miljoen kiezers. Omdat de uitslagen zo dicht bij elkaar lagen duurde het vier dagen voordat duidelijk was wie de meeste stemmen had binnengehaald. In de gevangenis in Vught heeft opnieuw een gedetineerde zelfmoord gepleegd. Het is de tweede zelfdoding in het complex in nog geen maand tijd. De gedetineerde zat op de psychiatrische afdeling, schrijft Omroep Brabant. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie hing hij zichzelf dinsdag op en overleed hij gisteren. Op 12 mei maakte een man van 50 uit Breda ook al een einde aan zijn leven in de extra beveiligde inrichting. De betaling van het persoonsgebonden budget, de PGB, wordt vanaf september weer volledig gecontroleerd, zegt staatssecretaris Van Rijn. Met een PGB kan zorg op maat worden geregeld, maar veel mensen kregen hun geld te laat of helemaal niet. Omdat controles de uitbetaling vertraagden, werd besloten die voorlopig te schrappen. Sociale Verzekeringsbank controleert vanaf juli de zorgovereenkomsten weer volledig en vanaf september worden ook de declaraties weer helemaal bekeken. Het weer, het is vrijwel overal bewolkt. Op sommige plaatsen valt mogelijk een spat regen. Het is vannacht een graad of 12.